De Wereldomroep heeft dat via de Iraanse mensenrechtenorganisatie Radi gehoord van de dochter van Bahrami. Die hoorde de afgelopen middag van de veiligheidsdiensten dat de voorbereiding op de begrafenis al aan de gang was in Semnan. Die stad ligt op 400 kilometer van Teheran, veel te ver voor de dochter om de begrafenis zelf nog te kunnen halen. Volgens mensenrechtenorganisatie Radi bewijst de gang van zaken dat Bahrami om politieke redenen is terechtgesteld en niet vanwege drugsbezit. De lichamen van politieke gevangenen worden in Iran nooit teruggegeven aan de nabestaanden... om te voorkomen dat die er een politieke manifestatie van maken. Op de A27 bij Breda heeft een bestuurder van een gestolen auto een politiewagen geramd. De agenten bleven ongedeerd. De man reed na de aanrijding door en vloog bij de aansluiting met de A58 uit de bocht. Hij belandde met zijn auto in de vangrail. De politie heeft hem aangehouden. De auto was eerder op de avond gestolen in de provincie Utrecht. Van daaruit was de man naar Breda gereden met snelheden van rond de 200 km per uur. De Noord-Ierse gitarist Gary Moore is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hits Still Got the Blues en Oh Pretty Woman. Naast een solo-carrière was Moore jarenlang gitarist van de Ierse band Thin Lizzy. Hij werkte samen met grote artiesten als Bob Dylan, B.B. King en Albert Collins... Moore begon al op jonge leeftijd met optreden en was daardoor als tiener al beroemd in zijn woonplaats Belfast en omgeving. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden. Dan het weer aan de noordkust nog een krachtige tot harde zuidwestenwind. Elders rustiger, minima van een graad of 6. Overdag bewolkt, maar in het zuidoosten kans op zon. Middagtemperatuur rond 9 graden en opnieuw een harde zuidwestenwind. In de